Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat in Iran de moraalpolitie binnenkort wordt afgeschaft. Dat zegt het Iraanse OM. De moraalpolitie kijkt of vrouwen in Iran zich wel aan de strenge kledingwetten houden. In het land is het mede daardoor al maanden heel onrustig. In september overleed een vrouw van 22 nadat ze was opgepakt... omdat haar hoofddoek haar haar niet helemaal bedekte. Sindsdien zijn er heftige protesten. Het is nog niet duidelijk wat de afschaffing precies betekent. Het zou kunnen dat de moraalpolitie onder een andere naam verder gaat... of dat sommige strenge wetten toch blijven bestaan. Bij een steekpartij in Noordwijk is vannacht een man van 28 zwaar gewond geraakt. Hij werd neergestoken na een ruzie. Het gebeurde op een plek waar in het weekend veel mensen gaan stappen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat weten we niet. Er is nog niemand opgepakt. Een bizar ongeluk op een cruiseschip in de buurt van Argentinië. Het begon tijdens de reis hard te stormen. Een hoge golf beukte over het schip heen waarna meerdere ramen kapot knapten. Een Amerikaanse vrouw werd geraakt door rondvliegend glas en heeft dat niet overleefd. Vier andere passagiers raakten gewond. En Oekraïense kinderen in Haarlem kregen gisteren bezoek van de Sint... die ook Oekraïens blijkt te spreken. Sinterklaas is ook in Oekraïne een feestdag, maar dan op 19 december en niet zo grootschalig als hier. Maar de kinderen die weten er wel van. Ze kennen het wel, ja. En dan heeft hij eh, in de plaats van Pieter, eh, heeft hij engelen eh, die hem helpen. En voor de man achter de Sint was het helemaal even wennen. Ja, hij komt net uit Oekraïne, uit Gerson. dus ja, het contrast is groot. Maar hij is heel blij om hier te zijn. Ah, yes, yes. It is very good. Very good. Yes, very good. Very nice. Goed. En dan het weer nog. Het is bewolkt, het blijft de hele dag waaien. Temperatuur rond de 2 graden. Morgen blijft het regenen en dan is het tussen de 2 en 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10.